festival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws. 1 uur. De seniorenflat in Amsterdam-Oost is ontruimd na een brand op de derde verdieping. Die brand die was snel geblust, maar er was zoveel rook dat bewoners hun huis uit moesten. Ze zijn opgevangen in een verzorgingshuis aan de overkant. Meerdere mensen zijn nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. In Rotterdam heeft een man zichzelf gemeld bij het ziekenhuis met een schotwond. Die had hij opgelopen bij een ruzie met een andere man in Rotterdam-Zuid. Even verderop zijn twee verdachten opgepakt en de politie onderzoekt nu wat hun rol was bij die schietpartij. Er is weer vogelgriep vastgesteld, dit keer in Deurne in Brabant. Alle 160.000 kuikens op een pluimveebedrijf worden gedood om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Andere pluimveebedrijven in de buurt die worden extra goed in de gaten gehouden. En oud-zwemkampioen Maarten van der Weijden heeft een bijzonder wereldrecord te pakken. Hij zwom acht uur lang achteruit. Terwijl Van der Weijden bezig was met zijn recordpoging... konden mensen geld doneren voor onderzoek naar kanker. De opbrengst ruim 10.000 euro. Het kwik duikt vannacht onder het vriespunt... en aan het einde van de nacht is er in het oosten kans op mist. Overdag is het grijs en koud, lichte vorst in het binnenland... en in de kustgebieden maximaal 6 graden. En dat was het nieuws op 538. Vanaf morgen de 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl. Speel mee en win 10.000 euro. Armin van Buren. Radio 538. Deze week draai ik de State of Trance jaarmix. Meer dan 110 van de grootste trance tracks van het jaar. En in twee uur mix. Nu bij 538. We all face moments that test who we are. And who we can become. We stumble. We fall. We question ourselves. But it's in these moments the transformation begins. Transformation isn't just change. It's courage. It's fire. It's rising when the world tells you not to. Think of the life that you've lived, the dreams you've chased, the battles you fought. All of it has shaped you. Remember this change doesn't come before the leap, it comes through the leap. To embrace transformation, you have to take the leap. Let go of what no longer serves you Step in to the unknown. Become the person you are always meant to be. Because transformation isn't coming. 538. 538. It's already here. Inside of you. uitzending van de State of Trends deze week. De jaarmix meer dan 110 van de grootste trends klappers van 2025.